Ze weten nog niet hoeveel extra coronavaccins er precies nodig voor zijn, maar het kabinet heeft wel alvast 6 miljoen nieuwe doses van Pfizer besteld. En waar de politiek en de NS klagen over de grenshoppers in België, zijn ondernemers in Antwerpen erg blij met de Hollanders die komen shoppen en eten. Ze verwachten 20% meer omzet. De hele week reizen veel mensen naar de zuidenburen om de lockdown hier te ontvluchten, ondanks de adviezen. De Nederlandse spoorweg raadt af om de trein te nemen. Ja, ik weet het, maar we hadden al geboekt. <laughs> Lekker shoppen. <laughs> Hoe druk was het op de trein? Ja, helemaal vol. De Belgische spoorwegen zetten extra treinen in zodat mensen kunnen zitten en afstand kunnen houden. In Emmeloord is een opvangplek voor jongeren gesloten. Het pand was volgens de inspectie vies en onveilig. De opvang is onderdeel van Flevo Staten, een organisatie die al een tijd extra in de gaten wordt gehouden. Flevo Staten heeft een waarschuwing gekregen. Als de boel niet verbetert binnen vier maanden zullen er straffen volgen. Vrijdag zitten we natuurlijk weer massaal aan de oliebollen tijdens Oud en Nieuw. Bij bakkerij Meen in het Twentse Delden zijn ze al druk aan het bakken. Mensen komen van heinde en verre voor hun beroemde bollen. En de eigenaar heeft een goede tip om de oliebol en het nieuwjaarsfeest nog net even wat gezelliger te maken. We hebben een pipetje gevuld met eh, Twents keuienaad. Wanneer je deze dus eh, heerlijk in de oliebol steekt. Je zou hem leeg kunnen spuiten in de oliebol en dan lekker eh, nuttigen. En voor wie het niet kent, kuiernat is een echt Twents liqueurtje. Het weer vanavond droog, morgen bewolkt, hier en daar wat motregen en erg zacht, een graad of 14. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar staat file tussen Aalsmeer en knooppunt Badhoevedorp 3 kilometer met 10 minuten vertraging.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 waarin een echte fan twee uur lang zijn of haar favoriete groep of artiest... mag laten horen en toelichten. luisteraars. Welkom op deze laatste woensdag van dit jaar 2021 bij Fan FM. Vanavond weer een speciale, want ons vaste team eh, Pieter en Pim die zijn wel aanwezig. En daar hebben we ook een luisteraar uitgenodigd. Willekeurig gekozen, random eh, laten omkopen. En eh, Emmy is dat. Emmy die gaat ons vanavond ook met leuke muziek verrassen. Emmy, welkom. Dankjewel, Pim. Dankjewel. <laughs> En Piet, jij natuurlijk ook ah, welkom. ja, dankjewel jongen. Leuk om hier weer te zijn. Dank je, ja. En we gaan er weer een leuke eh, avond van maken. Eh, we gaan ook een beetje... Eh, het thema is eigenlijk vanavond mooi en niet vergeten. Dus eigenlijk nummers die niet in de top 2000 staan... die willen we toch een beetje weer voor het voetlicht brengen. En dan vanuit onze eigen achtergrond. En we gaan jullie ook vervelen met onze ja, afgelopen jaar toppunten. Hoogtepunten heet dat. Ja zullen er niet veel zijn. Dus af en toe zullen we stilvallen. Maar dan hebben we weer mooie muziek. Dus, eh, en het in, de, in de plaats van corona zeggen we oliebol. Oliebol, oh ja. Dus als iemand uh, oliebol zegt, dan krijgt hij een tik. Want hij moet oliebol Heel zeggen. Goed. Ja? Eh, we begonnen met Leslie Gore. Dat zeg ik goed, hè? Ja. It's My Party. En waar gaat het over? Nou, het gaat over een, eh, een meisje die, eh, die, eh, die vierde verjaardag. Maar dan moet ze, de, de hele tijd huilen. En ze zegt ook, nou, ik mag gewoon huilen, want het is mijn party. Want wat is er gebeurd? Haar, haar vriend, Johnny, die doet het met Judy, de bitch. Ja, En dat is heel zielig. En dan gaan ze samen dansen. En ze heeft haar, zijn ring al om en zo. En nou, die, die oh, hoe heet die uh, ja. hoofdrolspeelster dan eigenlijk? Uh, dat Leslie, dat is Leslie. maar Pim, het is ook een nummer voor jou. Dit, oh, dit is eigenlijk aan jou opgedragen. <laughs> ik zie je vreemd kijken. Ja, vorige week had ja, wie is jou? Is dat Emmy? Nee, Pim. Kijk, ah, vorige week oh. was ik, dat ik hier met Pim. Ik ben heel fijn dat ik dus weer mag komen. We hadden een kerstuitzending, heel gezellig. En Pim had, ik bedoel, dus vrije keuze natuurlijk... die had eh, Mariah Carey. En zat ik een beetje te plagen. Ja, Mariah Carey met Happy Christmas. Dat is toch voor meisjes van 16... Maar ik, eh, oh, daar heb ik een beetje spijt van dat ik zo streng was. Want ik blijk nu zelf een nummer. Is My Party vind ik een, eigenlijk voor meisjes van 16. Nou, eh, wat een geweldige leeftijd ook hoor. Wat een, ja, eigenlijk wel. Maar wat ik een geweldig nummer vind. Dus ik, ik wil eigenlijk hier een beetje het weer goed maken met Pink. Oh. Er zijn dus nummers die voor meisjes van 16 zijn en die gewoon geweldig zijn. En Quincy Jones, zegt die naam je wat? Ja, zeker natuurlijk. Die heeft dus dit nummer geproduceerd. Dat was oh. eerste uh, Even plaat. zit, ja. En hij vond het, eh, hij dacht dit wordt een hit. Hij liet het horen, eh, de, de ruwe mix, aan ehm, nog zo'n grootheid. Naar, aan, hoe heette die ook weer... Ehm, onze, onze vriend Phil Spector, ja. Oh, natuurlijk, Phil Spector, ja, die hoorde het, die dacht... ik ga daar met mijn Crystals een hit, nummer 1 hit van maken. Ja. Dat hoorde maar de Jones weer. Ja. En die is de hele nacht de studio ingedoken. Want hij moest dat nummer even Rush afmaken. De volgende dag ah. meteen geprint en uitgebracht. Oké. Om veel eh, specter te snel af te zijn. Ja. Het werd inderdaad een nummer 1. Maar het is een heerlijk nummer. En uh, Ik eh, vind het ook nogmaals excuus Pim voor vorige week. Ik ga je terugpakken. ah. <laughs> <laughs> inderdaad al een hele tijd niet gehoord. hè? I'm Wishing on a Star van Rolls, Royce <laughs> Rolls. Rose? Rose? Royce. Die speelde in, in, eh, in een van die Bondfilms, of niet? Dat zei niet. Nee, dat was niet. Oh, dat zei niet. Een goede oh. discoband ook. Was Car Wash niet van Rose Royce? Car Wash, ja. ja. Ja, ja zwingend. En de bodyguard was dat van haar? Nee, dat is van iemand anders. Whitney Houston. Whitney Houston. Was ik al mooi, oh, ja? die had ik ook bij kunnen zetten. Die is ook erg leuk, ja. <laughs> ja ja, we, doen geen filmmuziek, hè? Als ik deze ronde red deze avond, dat ik weer gevraagd word, dan gaan we... <laughs> Nee, volgende keer dan gaan we random iemand anders kiezen. Oh, random iemand anders. Nou, je mag blij zijn dat ik ben, hoor, luisteraars. Ja, zeker. Wink, wink. Ja. Dat zijn we ook. <laughs> Zeker met die appelflappen en eh, wat er nog gaat komen. <laughs> Ik heb hem nog liggen, heerlijk. Ja. Oké, eh, ik heb gekozen voor uh, Daryl Hall en John Oates. It's a love, love. Ook een mooi nummer, dus eh, geniet er maar. Nee, love dit was een liefdesliedje. Ja. Als je goed luistert, dan zegt hij op een gegeven moment... It's a funny thing, eh, because I thought we would be together forever. Het a een ja. Heel triest. Want het vorige nummer was ook een... Eh, ja. Ja. Ja. Ja. Het gaat allemaal over verbroken liefdes. Ja. Eigenlijk. Maar die vorige was toch meer eh, over overleden liefde of zo? Ja, mensen die er niet meer zijn. Ja, Dat ze daar naartoe kunnen vliegen en zo. En, uh, nou, Pietje mag ook meteen zeggen, wat is jouw opge wat, ja, Vertel iets over het afgelopen jaar. Over jouw <laughs> afgelopen jaar, hè? Ja, we hadden het er net over. Eh, daarom durf ik het te zeggen. Dat er eigenlijk eh, toch niet zo heel veel... was niet zo heel veel dynamiek. Misschien ook door... Eh, sorry, die, ik ben de naam even... Oliebol. Die, pandemie. De oliebol. oliebol. Ik ben bijvoorbeeld ook niet wezen vliegen. Of dat doe ik sowieso niet. Maar ook niet, wel niet buitenland geweest wel omdat ik jonge kinderen heb, heel veel uitstapjes in Nederland gemaakt. Maar eh, heel spectaculair in de zin, ja, ik heb een... Eh, dat is lang niet overkomen. Ik heb een, eh, een parkeerbon gehad. Oh. Ja, dat niveau dus. <laughs> dat maar moet je luisteren. Ik, was, ik, had, ik heb een opdracht ja. in, Amsterdam. En af en toe dan, dan doe ik wat. We, in de zin van de mensen een beetje adviseren in de Peter, een goede vriend, heeft een appartement aan de Groenmarkade. Ik had mijn auto geparkeerd aan de dure kant van de stad. Want dan heb je, dan heb de Nassaukade. En ik, had aan de, ik kon geen parkeermeter vinden aan de goedkope kant van de stad. Dat wist ik niet. Heb ik betaald. Toen kreeg ik dus een bon. Terwijl oh. ik wel betaald had. Nou, ik dacht nog even die mensen van die toestand. Oh, dus je had verkeerde parkeer. Hoe die zich bekocht voelden. Maar als je dan een parkeerbon krijgt... Ja. voel je ook wel heel erg ehm, tekort gedaan hoor. Ik bedoel, ik wil geen bedragen noemen. Maar ik... ik eh, je hebt groot en klein leed, maar dat was, dat was heel, eh, een hele nare ervaring. Omdat je een verkeerde parkeermeter had gepakt, aan de verkeerde kant van de straat. Ja, oh, ik was er helemaal niet mee bezig. Ik dacht, ik ga gewoon betalen. Oh ja, ik zie aan de overkant zo'n ding staan. Oh, en dat, oh, dus, wist ik ook niet dat het... En dat is dus iets heel kleins, hè? Maar goed, uh, ja... De, ja, is toch zonde van je grap. een grap van Freek de Jonge denken, die dan zei... Die heeft, had het dus veel over bijstandsmoeders. Ja. Hoe erg dat was. En hij is natuurlijk ook echt... Hij heeft wel een sociaal eh, kloppend hart. Maar toen begon hij, ja, ik, ik verdien nu wat meer ik heb ook een, huis met een oprijlaan. En laatst stond ik halverwege mijn oprijlaan zonder benzine. Hij zegt, ja, in de bijstand leven, ik weet het, is geen, geen lolletje... Maar halverwege je oprijlaan zonder benzine komen te staan... is ook echt niet leuk hoor mensen. Dus ja, dat is gewoon leed, vergelijken. Maar dat was mijn parkeerbon eh, dit jaar. Ik heb misschien nog wel leukere verhalen... maar dat is in ieder geval... Eh, dat, dat nou, je hebt in ieder geval mooie muziek meegenomen. Dus, eh, ja. Want we krijgen nu propaganda met Jewel. Hè? Ja, daar komt hij. Eh, mooi nummer. Voor mij wel bekend inderdaad uit de jaren 80. Dat de propaganda toch wel... Uh, eh, heeft wel een aantal hits achter elkaar gescoord. En waar ging deze over? Ik heb niet geluisterd, Pim. Sorry, ik was met mijn <laughs> volgende nummer bezig. Met Hildegard Neef. Oké, nou aan jou dan de vraag. Wat is jouw eh, moment van het jaar? Ja, weet je, het leek een beetje op het jaar ervoor. Met die uh, olieboltoestand. Ja, die oliebol heeft toch wel een hoop eh, in de war eh, geschopt, hè? Een beetje in, erin gehakt, ja. De eerste, eerste oliebolcrisis eh, vond ik het wel lekker rustig en zo. Ik heb een beetje mijn plan, eigen plan getrokken. De tweede was al wat irritanter. En nu vond ik het toch wel heel vervelend, ja, die uh, ja. zoveelste Weer werkt natuurlijk ook niet mee. Nee, zeker. Maar ja, je weet het is winter natuurlijk. Hè? ja, het is winter. Het is een beetje kwakkelwinter. Dus, eh, behoorlijke nee, kwakkel. Ik weet niet... Ehm, ik, eh, ik heb ik een hoogtepunt. Oh ja, ik heb een roeidiploma gehaald na zoveel jaar. Ah, oké. Dat is een heel erg uh, op nou, mijn vertel leeftijd, eens dan over roeien. Heb je, moet je voor roeien een diploma hebben? Moet je een diploma hebben. Nou, dan moet je in een... in een niet in een skif nog, dat, is nog meer, dat wiebelt nog meer. Maar in een houten dus... persoonsboot. Dan moet je allerlei speciale verrichtingen doen. Een beetje zoals het dan achteruit vooruit inparkeren, maar dan anders. En dat is allemaal een beetje eh, eh, volgens de regeltjes. En eh, niet over de roeispaar mag je ook niet zeggen. Het is natuurlijk gewoon een riem. Moet je overheen stappen. Oh nee, niet overheen stappen. Omheen lopen. En je moet met het juiste been instappen. Nou, bla bla bla bla bla. ik ben niet zo van de regeltjes. Dus het duurde even voordat ik, het, eh, voordat ik me daarin... Uh... Eh, het gaat meer om regeltjes dan om techniek of zo? Nou, ja, dat is beide. Maar als je dit goed kan, dan kun je heel veel dingen meer. Dus het is wel een goede basis. En dan mag je meer? En dan mag je meer. Mag, nu mag ik zelf een boot afschrijven. Dus oh, ga ik zelf een boot pakken dan. Ja. Lekker gaan roeien. En dat doe je ook in je uppie? Nee, nog niet. Nee? Nee, nee. Je moet wachten tot de ijs ligt dan. Ja, dan hè, eh, kan je altijd nog ontsnappen. <laughs> dan gaat het lekker hard, ja. <laughs> Dan kun je ook niet omslaan. Dan denk ik, nou ja, vijf wel, ja, ik weet het niet. Nee, maar de ijs mag je niet roeien, uiteraard. Nee. Jawel, je kan er zo'n eh, zeiltje op zetten. Dan van die ijsers eronder ja, en dan ijszeilen. Dat, eh, dat laat niet toe bij de Koninklijke Spaarne Roeivereniging. Oh, aan het Spaarne daar? Aan het Spaarne ja? daar, ja. Ja, daar doen we Nou, leuk. Ja. Nou, doe ze maar de groeten. Ja, oh, nou, hierbij Koninklijke roeivereniging Spaarden, et cetera. Gelukkig nieuwjaar vast. En dat we nog meer eh, mooie prijzen mogen... Oh nee, dat gaat natuurlijk eh, vooral voor mezelf. Dat ik ook mijn diploma kan halen volgend jaar. Oh, je hebt nog meer diploma's nodig? Ja, skift diploma kun je ook nog halen. Oh, oké. Ja, Oh ja, ja. ik was... toevallig dat ze 700 jaar bestonden. Nee, 50 jaar of zo, afgelopen zomer. Ja, heel veel jaar, ja. Nou ja, vorig, vorig jaar eigenlijk al, maar toen mocht het, kon het ook niet doorgaan. Hoeveel jaar toen? 50? Nee, veel meer, 125 of zo. Echt waar? Ja. Die zijn in de oorlog door Nou, dat weet ik allemaal niet. Dan moet je een oh. keer iemand van de Koninklijke Spaarde uitnodigen. Om dat kan. zijn naar de overkant geroeid. <laughs> ja. Oh. oh. nee, nee. Maar dat was jouw eh, momentje van de... Hè? En ik heb bridge geleerd. Oh, dat, nou, dat is natuurlijk leuk. Dat is heel groot. Oh, ja. ja, ja, nou, ja. erachter, Pim? Dat jij je zus aan bridge hebt... Uh... Ja, nee, ik heb Pim nog verweten waarom hij nooit heeft verteld... waarom hij Waarom het zo leuk is. Waarom het zo leuk is. Ik heb altijd al verplicht mee moeten britsen met eh, mijn hele familie. En die, die vertelden gewoon nooit goed wat spel er nou precies inhield. Jawel. Nee, niet. Nee, het ging, ze deden maar wat volgens mij. En, <laughs> eh, nee. nu ben ik met mijn andere twee zussen ook aan het britsen. En dan zie ik hoe slecht zij het kunnen eigenlijk. En dat ik ze ingehalen halen. <laughs> Qua Ja, ja. Dus, uh, we moeten gauw maar weer eens bij elkaar komen. Ja, we weer gaan een, weer eens britsen. Ja. ja. Maar je had de Hildegard Kneef. Knef, Kneef. Kneef, ja. Ja. Eh, met, met, eh, met de herinneringen aan mijn vader, die daar helemaal weg van was, van Hildegard Kneef. Die zelfs nog een gesigneerd boek heeft. Misschien heb ik dat nog wel thuis. Met, eh, oh, haar, met oh, haar handtekening, ja. ja. Ja. ja. Ik weet alleen nog dat ze een hele lage stem heeft of zo, toch? Ja, een lage stem. Ja, ah, oké. Dat zal je nu horen. En ik hoorde ook iets over de titel, dat betekent iets? Ja, tapinweksel. tapijnweksel. <laughs> Dat, eh, dat, ik dacht eerst van, nou, je gaat van het tapijtje wisselen. Nou, dat is het eigenlijk ook wel een beetje. Ehm, en als je het helemaal vertaalt via Google, dus ik heb een verandering nodig. Dit ah. gaat over, ik dacht altijd over een van de... Eh, landlord of zo. Of het, eh, maar dit gaat over een berg die dan denkt van... nou, ik wil eens een keer op een ander plekje gaan staan. Dus dan gaat hij gaat nou, gaat reizen. En dan nou wordt hij bijna door een bus geschept. En door twee Duitse doggen wordt hij bijna opgefroten. En hij wordt hij wordt eh, weggestuurd door een paar beukenbomen. En uiteindelijk eh, is er een houthakker die, ze, die hem omhakt. Oh. En dan komt die, uh, staat gegeven moment als buffetkast ergens in een huis. Ja, nou ja. Aardig het leuke van de Duitse taal. Ze was zee is meer en andersom meer is zee. Ja. Tapeten, dan denk je van het, iets met tapijt, maar ja. het is behang. Ja. behang. Dus je kijkt dus tegen een ander behangetje aan. Oh, dus het, oh, is een Peters behang. Het is, Ja, oh. dus het is, even een andere omgeving. En dat vind het een leuke, ah. best wel een leuke uitdrukking. Ja. En nou, oh, weer weer, Petersweefsel is, is heel belangrijk. Maar we zitten hier in Zandvoort, dus iedereen spreekt Duits volgens mij. Ja, dan denk ik het wel. De meeste mensen die maar tapeten dat het behang was. Ik weet wel, dat is slim. He, dat is niet slim. Slim is eng. <laughs> ja, dat is erg, ja. ja. En doof is ook niet doof, hè? Nee, Als je oh. ben je doof, dat is een Duitser dat zegt, dan, uh, dan ben je dom. Oh. het is het is ja, het is zo kunnen nog heel veel ingewikkelde taal. Wat dat Nou, laten we maar gauw luisteren naar Hilde Kneef, hoe zij het allemaal uitspreekt. Ja. Ik brauch Tapetenwechsel, sprach die Birke und macht sich in de Dämmerung auf den Weg. Ich brauche frischen Wind um meine Krone. Ich will nicht mehr in Reih und Glied in eurem Heine stehen, die gleiche Wiese sehen. Die Sonne links am Morgen, abends rechts. Ich brauch Tapetenwechsel, spar die Birke und mach sich in der Dämmerung auf den Weg. Ein Bus verfehlte sie um 20 Zentimeter und auf dem Flugplatz war sie ernsthaft in Gefahr. Zwei Docken folgten ihr um Astesbreite und kurz nach zwölf traf sie ein Buchenpaar. Ich brauch Tapetenwechsel, sprach die Birke und warf sich in der Dämmerung auf mich. Nest. Sie wurde gelb vor Ärger und falls auch schon Herbst war. Verzweiflung kroch ihr langsam ins Geäst. Ich brauch Tapetenwechsel, sprach die Birke und mach sich in der Dämmerung auf den Weg. Des Försters Beil traf sie im Morgenschimmer ich an der Schranke, als der D-Zug kam. Und als Kommode dachte sie noch immer, wie schön es doch im Birkenhaine war. Ich auf Tapeten sprach die Birke und mach sich in der Dämmerung auf den Weg. Ich brauch Tapeten sprach die Birke und mach sich in der Dämmerung auf den Weg. Ja, en mooi meegezongen jullie. Erg mooi. <laughs> nou, Emmy hoor, ik heb niet meegezongen. Jawel. Want uh, dat, heeft met, dat mag niet van Hugo de Jonge. Mag dat niet van Hugo de Jonge? Nee. We mogen niet samen... Aerosolen. Eh, oh, als, het als, het straks maar in die kerk ook mag. Dat zal ook maar niet. Er is wel een dameskoor. Bij die een van de laatste missen in de Sint-Jozefkerk. Oh, ja. Dus ik heb nog een kaartje om half vier vrijdagmiddag... als er iemand mee wil die laatste mis, dat kan nog wel eens een eh, apocalyptische bijklank eh, krijgen dan als ze het allemaal gaan zingen. En dan komt Jezus zo uit de hemel neer. Ja, dan is iedereen besmet en dan vallen ze allemaal... Eh, ja, niet te hopen, maar... nee. Nee, maar dat gaat, dat gaat... Nou, daar gaan we geen grapjes over maken. Nee, we gaan, nee, nee. Maar er was iets met kerkkoor, hè? Dat dat wel toegestaan is. Dat die wel kunnen zingen? Hoe dat precies, ja, niet te eh, veel volgens mij, ja. Een stuk of zes mogen er wel, maar niet, heel, niet een hele grote koor. Ik weet ook niet hoe groot het dameskoor is in, eh, tegenwoordig. Nee, Bennebroek is ook niet zo groot natuurlijk. Nee, nee. nee. maar ik denk dat de dameskoor misschien groter is dan de mensen die kwamen of zo. Ja, ah, dat zou kunnen, ja. Eh, maar, maar, nee, nou... even over Hildegard, is toch wel een bijzondere dame. Hè? Want het is eigenlijk een heel grappig lied. Ja. En is dat Duits? Want, eh, want het, het, is niet een vrolijke eh, vrouw, hè? die Hildegard. Die heeft iets heel erg eh, ernstigs en serieus. Maar toch wel met, met een knipoog al die liedjes. Echt geniale teksten. Ja, ik weet ook niet of mijn vader dat allemaal wist, al die teksten. denk het wel hoor, want dat was wel een slimme man. Of hij dan ook... want hij heeft, hij heeft, ook die boeken van haar gelezen, dus moet wel iets... Ja. Volgens mij ook heel in Duits, of niet? Ja, ja denk het wel. ja. ja. Dus het is wel... Eh, nee, ik, heb nooit geweten dat dit uh, hierover ging. Tot vanavond, of tot eh, gisteren, toen ik het op ging zoeken. Erg mooi, ja. ja. ik heb wat nog niet. is bang. Nou, ja, en Bierk is berg, dat weet ik ook. En Demmering is Schemering. Nou. Demmering. is dat een schemering? Ik ga ook kort dan zeggen, in Duitsland, als ik daar ben ingebracht, tapijt en weksel. Gaan kijken wat ze doen. Ja, ja, je bent er eigenlijk vanwege het en Maar... <laughs> Het is een beetje hoogduits. Volgens mij, de jeugd van tegenwoordig zou die het nog begrijpen? Tapetenweksel? Nee, nee, dat, nee dat, dat, ik, denk, ik denk het niet. Het maar ik heb een hang thuis, dus ik kan het wel zeggen. Ik, ik bracht de Ik wil ändern, toch? Huh? Zoiets? Ik wil mich ändern. Ja, wil alles ändern. Ja. Ik wil die oliebol ook ändern. Ja, <laughs> ja, ja. dat, is, dat is Duits op zijn Zandvoort. Gauw door <laughs> met John en van Dat had ik toch nog niet gedraaid, hè? Nee als Find My Way Home. Volgens mij ook weer een liefdesverhaal. Daar komt-ie. ask me Van Jelles Natuurlijk, eh, John is eh, John, de zanger van eh, de es Bente. En Van ja, ik denk dat iedereen die wel kent. Begonnen in Everlast Child. En dit nummer is uit 1982 alweer. Ik weet niet hoe het met die beste man is met Van Jelles. Yes treedt wel in juni op in Tivoli in Utrecht. Ja, dat zei je. wat er van over is, hè? Maar ik vind het jammer dat ze Relayer... Dat vind ik niet hun beste plaat, hoor. Jij wel, hè? Nou ja, het is meer voor de prog, ja, het is natuurlijk progrock, maar ja, dus die Relayer heeft eh, onder progrockers een hele bijzondere eh, status als, als, een, eh, oh, als een fenomenaal album. Ja. ik vind die eerste vier mooier inderdaad. Time in the World en de yes album. Ja, ze hebben allemaal wel absoluut uh, een eigen timbre, maar Relayer is one of a kind. Ja? Ja, is wel heel ja, Ik heb er wel twee keer geluisterd, maar ik kwam er nog niet echt in. het is geen makkelijk album. Het is niet zo'n toegankelijk album. Nee. dat is natuurlijk jammer, ja. Maar we gaan er naartoe ergens. Wat was het? In eh, juli of zo? In juni, nou ja, althans. Dat, is, ja, ligt op de plank. Kunnen we doen. Ja, ergens in Nijmegen, toch? Ja. Utrecht, Tivoli. Oh, oh ja, dat was het inderdaad. Dichterbij. Ja. Ja, gelukkig wel inderdaad. Ja. Nou moeten we zeker maar... Eh, Met de trein, hè? Ja, natuurlijk. Ja. <laughs> nee, oliebol. <laughs> Eh, ja is weer wat anders. Oh, sorry. Ja, ik zie de connectie ook even niet hoor. Nee? Die maar... Ja, ik ben al twee stappen verder, want ik heb het over Aretha Franklin. Ah, Aretha, ja. Ja. Ja, ja. Freeway eh, of Love. Eh, wat is daarmee, Piet? Freeway, Freeway of, love. love. Nou ja, A, het, ja, eh, A, het swingt. En, en, en B, je hebt het misschien over de beste zangeres. Uh, natuurlijk snel een superlatief hè, gemaakt. Maar ja eh soulzangeres. wij, wij, zijn natuurlijk die Get Back documentaire aan het kijken. Eh, ik herinner me dat ehm, de Beatles bij Anthology... waar ze ook een nummer aan spelen in de Rubber Soul periode. Paul McCartney zei Plastic Soul, man. Plastic Soul. Oh. Het woord soul. Omdat ik geloof het, nummer Word... Ja. Eh, Word is wel een soort boodschapnummer. Een soort, wel een soort nummer wat een soulnummer... Ja, een soort soulnummer zou kunnen zijn. Oké, Ja. Maar goed... Ja, nu ga ik even een stapje. Wij blanken kunnen natuurlijk geen soul. Is mijn stelling, hè? Ja, ja. Je, je hebt net Holland Oots gedraaid. Die wordt, dat wordt als dus een blanke soulzanger gezien. Je hebt ook blanke soulzangeressen. Maar ja, wat is soul, hè? Ziel. Ik bedoel, ik heb erover na zitten denken. Uh, eh, uh, eh, zielsveel, zielsgelukkig zijn. Zielsveel van iemand houden. Je, je ziel aan de duivel verkopen. Het zijn allemaal hele wezenlijke dingen. De ziel van een ja, van, een, van een maatschappij. Dat is toch wel iets waar, eh, waar we eens een uitzending over moeten maken. De ziel van een lied kan je natuurlijk ook. Ja, ja. ja. En, nou, eh, we zijn het er nog niet even over eens wat het is, een ziel inderdaad. Hè? Dat is best wel moeilijk, hè? Ik ja, denk ik denk dat, dat, je, dat, je moet oppassen om je ziel uh, kwijt te raken of te verkopen. Zoals het spreekwoord zegt. Ja, ja, dat is maar wat het precies is. Ja, Rita, weet het. <laughs> Rita weet het. <laughs> maar ik heb slecht nieuws voor je. We gaan het schema aanpassen. We gaan nu even Bob Dylan draaien tot aan het nieuws. Dan kunnen we ons drankje inschakelen. Ja, we zijn flexibel. Moet kunnen, Pim. Geen enkel bezwaar. Want dat, maar Aretha eh, komt later. moet je me wel beloven. Het komt zeker later. Dus ik, begin eigenlijk met eh, eh, Bob Dylan. En dan zie ik jullie luisteraars terug na... Zie, Het nieuws. Oh, ja. Tot zo. was a dark day in Dallas, November 63. A day that will live on in infamy. President Kennedy was a rattle high. Good day to be living and a good day to die. He led to the slaughter like a sacrificial lamb. He said, wait a minute, boys, you know who I am course we do. We know who you are. Then they blew off his head while he was still in the car. Shot down like a dog in broad daylight. Was a matter of timing, and the timing was right. You got unpaid debts. We've come to collect. We're gonna kill you with hatred without any respect. you and shock you, and we'll put it in your face. We've already got someone here to take your place. The day they blew out the brains of the king, thousands were watching, no one saw a thing. It happened so quickly, so quick by surprise right there in front of everyone's eyes greatest magic trick ever under the sun. Perfectly executed, skillfully done. Wolfman, oh wolfman, oh wolfman, how? Rub a dub dub, it's a murder most foul. Hush, little children, you'll understand. The Beatles are coming, they're gonna hold your hand. Slide down the banister, go get your coat. Ferry across the Mersey and go for the throat. There's three bums coming all dressed in rags. Pick up the pieces and over the flags. I'm going to Woodstock, it's the Aquarian age. Then I'll go over to Altamont and sit near the stage. Put your head out the window, let the good times roll. There's a party going on behind the grassy knoll. Stack up the bricks, pour the cement. Don't say Dallas don't love you, Mr. President. Put your foot in the tank and let's step on the gas. Try to make it to the triple underpass. Blackface singer, whiteface clown. Better not show your faces after the sun goes down. I'm in the red light district like a cop on the beat. Living in a nightmare on Elm Street. When you're down on New Bellum, put your money in your shoe. Don't ask what your country can do for you. Cash on the bellhead, money to burn. Dealey Plaza, make a left-hand turn. I'm going down to the crossroads, gonna flag place where faith, hope, and charity died. Shoot 'em while he runs, boy. Shoot 'em while you can. See if you can shoot the invisible man. Goodbye, Charlie. Goodbye, Uncle Sam. Frankly, Miss Scarlet, I don't give a damn. the truth? And where did it go? Ask Oswald and Ruby Leonard. Shut your mouth, said the wise old owl. Business is business, and it's a murder most foul. Tommy, can you hear me? I'm the ancient queen. I'm riding along like a Lincoln limousine. Riding in the back seat next to my wife. Headed straight on into the afterlife. I'm leaning to the left, got my head in her lap. Lord, I've been led trap. We zetten het nummer even stop, want we, hebben toch de behoefte om het, denk ik, aan jullie eh, luisteraars een beetje toe te lichten wat er, eh, waar het nummer over gaat. Piet. Emmy heeft de tekst. Ik, ik, heb het eh, op een lijstje gezet. Ik ben blij dat je dat ook bereid bent te draaien, Pim. Ik heb ja, die, die cd Murder Most Foul. Dat is het, de naam van de cd en van het nummer. Toen het uitkwam waren mensen heel verrast van waar komt hij nu mee? Met een soort eh, preek, een, eh, een beetje mijn eigen woorden. Vrij monotoon. Van allemaal dingen chronologisch wat zeg maar, krantartikelen, televisiebeelden... die eh, mensen van deelens leeftijd, een beetje ook onze leeftijd nog niet... maar wel heel veel associaties vanaf die hoe die tijd was... Martin Luther King. hij gooit het allemaal op een hoopje. Dus politiek, maatschappelijke dingen, muziek. Ja, uh, komt voorbij. Eh, nou, ik, ik, moet, ik moet het zelf nog een paar keer doorploegen. Maar het is een... Ehm, ja, Dylan is geloof ik bijna tachtig. Eh, ze dacht dat is een soort zwanenzang van hem. Hij gaat nog één keer oh, terugblikken op zijn leven. En hij vindt die periode heel belangrijk, jaren 60. En hij gaat dat gewoon in, in deze vorm eh, nog een keer op de plaat zetten. Ja, dat is natuurlijk, het gaat toch eh, niet alleen over de jaren 60? Eh, nou, het is wel... Het is natuurlijk... Kennedy is 63, hadden we het over. Klopt, ja. ja. 2, 3, ja, 63. Eh, ja, het is wel een beetje dat tijdsgevricht. Oké, ja. En eh, ja, nogmaals, ik heb de tekst niet voor me. nou, ik kan, voor geen, uh, kan er, ik, ik kan er geen wijsheid <laughs> Nee. Er ja, zoveel informatie. Ja, het is dus een heel... Lees eens een paar namen en gebeurtenissen. Ehm, kijk hoor, nou. Tommy, can you hear me? I'm the Asset Queen. I'm riding in a long black Lincoln limousine. Dat is de hoe, hè? Asset Queen. Riding in the backseat next to my wife. Heading straight on into the afterlife. I'm leaning to the left. I got my head in her lap. Nou ja. Ja, dat zijn hele maar dat eh, zijn volgens mij allemaal... details van die moord. Nee, met, oh ja. Eh, ja. Het is, dat al... Kan je dat nog herinneren? Dat, ligt hier, dat hoofd van Kennedy daar... Eh, ja, oh, die schoot van die vrouw, ja. ja. Wake up, little Susie. Let's go for a drive. Maar het mooie is dat hij dan muzieknummers daar in die teksten verwerkt, hè? Wake up, little Susie en zo. En de, daarvoor, de Queen, ja. Ik had blad in mijn aan, ik had blad in mijn ear. I'm never gonna make it to the new frontier. Ja. Och, ook nog, ja. Sa film. I've seen that before. Ja, dat is die beroemde 8 mm film eh, waar die moord op vastgelegd is. Seen it 33 times, maybe more. Jeetje, ja. They killed him once and they killed him twice. Killed him like a human sacrifice. The day that they killed him, someone said to me... Son, the age of the Antichrist has just only begun. Oh, Air Force One coming in through the Ja, gate. dat is het zo. De, de, de Verenigde Staten hadden hun ziel aan de duivel verkocht. heb je het al. Hij zegt, eh, ja. de Antichrist. Maar dit is misschien wat je krijgt als een eh, Nobelprijswinnaar... Eh, iets met dit, met dit item doet. Hij, hij, gooit het allemaal op een literaire hoop... en maakt er iets, iets nieuws van. Ja. Dus het maakt wel indruk, toch? Jullie luisteraars aanraden gewoon eens goed naar de tekst te kijken. Gewoon een stotje te nemen, want volgens mij staan er wel wat diepzinnige... Heel veel, heel veel ja. diepere betekenis. En het is ook eh, de treurigheid, dat is staat denk ik ook wel voorop de, de, de, de, de, ja, de droefenis van die daad. Je kan ook zeggen, het is gewoon een politiek feit, maar het is ook een hele droevige gebeurtenis. Die hangt als een soort zware deken over dit nummer. Vandaar dat het ook zo dat het ook zo, zo langzaam gaat en zo gedragen is. En eh, ja. dat heeft hij wel heel goed, eh, die stemming wel heel goed neergezet. Hoe zou je het willen vertalen? Murder most foul? Eh, hele foul is gemeen. Dus, ja, hele gemeene moord. Ah, oké. Dus niet alleen op hem, maar ook op manier van leven in Amerika en zo. Dus misschien heel breed trekken, ja. Het is wel heel breed, ja, wel in een breder context gezet. Ja. Oké, dan gaan we nog zes, vijf minuten luisteren. Tot zo. Where do we give? We're right down the street from the street where you live. They mutilated his body and they took out his brain. What more could they do? They piled on the pain. But his soul was not there where it was supposed to be at. For the last 50 years, They've been searching for that. Freedom, oh freedom, freedom over me. I hate to tell you, mister, but only dead men are free. Send me some love and tell me no lies. Throw the gun in the gutter and walk on by. Wake up, little Susie, let's go for a drive. Cross the Trinity River, let's keep hope alive. Turn the radio on, don't touch the dials. Parkland Hospital, only six more miles. You got me dizzy, Miss Lizzie, you fill me with lead magic bullet of yours has gone to my head. I'm just a patsy like Patsy Cline. Never shot anyone from in front or behind. Got blood in my eye, got blood in my ear. I'm never gonna make it to the new frontier. film, I've seen that before. Seen it 33 times, maybe more. It's vile and deceitful, it's cruel and it's mean. Ugliest thing that you ever have seen. They killed him once and they killed him twice here him like a human sacrifice. The day that they killed him, someone said to me, son, the age of the Antichrist has just only begun. Air Force One coming in through the gate. Johnson sworn in at 238. Let me know when you decide to throw in the towel. It is what it is, and it's murder most foul. What's new, pussycat? What do I say? said the soul of a nation been torn away. And it's beginning to go into a slow decay. And then its 36 hours past Judgment Day, Wolfman Jack, he's speaking in tongues. He's going on and on at the top of his lungs. Play me a song, Mr. Wolfman Jack. Play it for me in my long Cadillac. Play me that only the good die young. Take me to the place Tom Dooley was home. They say James Infirmary in the court of King James. If you want to remember, you better write down the names. Play it at James 2. Play it rather go blind. Play it for the man with a telepathic mind. Play John Lee Hooker. Play Scratch My Back for that strip club owner named Jack. Guitar slim go down slow. Play it for me and for Marilyn Monroe. Play, please don't let me be misunderstood. Late for the first lady, she ain't feeling too good. Play Don Henley, play allemaal fijne dagen en een voorzitter.